Kees Groot met het NOS-journaal. Maaltijdbezorger Foodora stopt zijn activiteiten in Nederland. Het Duitse moederbedrijf zette de Nederlandse tak begin deze maand te koop... maar een serieuze gegadigde heeft zich niet gemeld. Voor de medewerkers is ontslag aangevraagd. Foodora heeft te maken met hevige concurrentie van thuisbezorgd... van het Nederlandse bedrijf Takeaway. Oud-minister van Volksgezondheid op Curaçao, Jacinta Constantia, is veroordeeld tot 20 maanden cel wegens oplichting. Als minister gaf ze opdracht om 40.000 medische mondkapjes te bestellen. Maar het geld daarvoor, 180.000 euro, kwam bij een bedrijf van haar man terecht. Die zou er zijn schulden mee hebben afbetaald. Constantia is de derde minister uit de partij van oud-premier Schotten... die in aanraking komt met justitie. Naast de celstraf krijgt ze voor vijf jaar een verbod om een ministerspost te bekleden. De rechtbank in Kuala Lumpur gaat een Nederlandse patoloog horen over de dood van Ivana Smit. Het 19-jarige Nederlandse fotomodel viel in december uit een flat in de Maleisische hoofdstad. De patholoog, die een tweede sectie op het lichaam verrichtte, concludeerde dat Smit al voor haar val letsel had opgelopen en mogelijk al was overleden. De Maleisische autoriteiten gingen er al snel vanuit dat de val uit het appartement van een Amerikaans echtpaar een ongeluk was. De 14-jarige Simire Massembo uit Den Haag is in de dagen na haar verdwijning nog een aantal keren gezien, onder meer met vriendinnen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De politie gaat ervan uit dat het meisje is weggelopen van huis en hulp krijgt om onvindbaar te blijven. Aanwijzingen daarvoor zijn dat ze is vertrokken met alleen de kleren die ze droeg en 1,20 euro op zak. Simire is al 2,5 week spoorloos. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 16 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen zomers warm, maar in de avond kan er in het westen een regen- of onweersbui vallen.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 And I can Uncle Charlie, freak. Nigga, don't be young and foolish. You don't know what you're doing. You don't know what you lost until she's gone. She a pretty face, drove you wild, but you ain't had that shoe.